Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het indruist tegen de burgerrechten om iemand te bestraffen die vreedzaam zijn mening uit. EU-voorzitter Zweden is bezorgd over het recht op een eerlijk proces in China. Liu Xiaobo zat al jaren in de cel omdat hij in 1989 betrokken was bij de demonstraties op het plein van de Hemelse Vrede. Het dodental door de vuurwerkbrand begin deze maand in een nachtclub in het Russische Perm is opgelopen tot 152. Dat melden lokale autoriteiten. Tot nu toe stond het dodental op 145. Er liggen nog 74 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de nachtclub in Perm ontstond op 5 december een vlammenzee door vuurwerk dat binnen werd afgestoken. President Medvedev heeft aangekondigd dat de verantwoordelijken flink gestraft worden. De vijf doden die vannacht vielen bij een brand in de buurt van Dortmund zijn waarschijnlijk leden van één familie. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Twee andere leden van, van de familie, een man en een vrouw, liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Mogelijk liggen in het getroffen huis in het plaatsje Una nog meer slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In haar kersttoespraak heeft koningin Beatrix een pleidooi gehouden voor naaste liefde, passie en betrokkenheid. Ze deed een oproep meer oog te hebben voor elkaar en er ook voor onbekenden te zijn. De moderne communicatiemiddelen lijken mensen volgens haar dichter bij elkaar te brengen, maar ze blijven achter hun schermen op veilige afstand. Het anoniem, domweg en grofweg uiten van emoties is gemakkelijk geworden, zei de koningin. Het weer bewolkt en motregen. In het noordoosten ook nog natte sneeuw en het is maximaal 5 graden. Vanavond vanuit het westen droog. En morgen in het zuiden en oosten geregeld zon. Ook dan 5 graden. Dit was het NOS Show.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 38.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 Buiten is het koud. Binnen is de winterse 50. can't I hear music play? 50, winterse 50, 35. So happy Christmas. I love you, baby. I can see.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 me by. I put down with my own, can't make it all alone. I built my dreams around you. The of the Away" and the bells are ringing out for Christmas Day. 50 wens je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. 33. Heel lang geleden voor de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 Een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn areoeltje geef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Christen is geboren, halleluja, halleluja. Stille nacht, onveilige nacht, alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fonduavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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

overzicht van de nummers 40 tot en met 31. 40. 深夜的。

teacher, I need you so. 31. Hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet ezel zijn. Hij, hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Toen ik het hoorde, ging ik door de grond. En ik ben niet eens de voorkomst Nee, hij is de 40ste 50. 20ste 50.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 think of you de grootste kersthits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Nieuw in de Winterse 50. 26. 50. luistert naar de Winterse 50. grootste winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. de Winterse 50.